Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt het kabinet in Groningen nog steeds niet om het eens te worden over een compensatie voor de gaswinning. Groningen wil 30 miljard euro om de boel te fixen, maar dat ziet het kabinet niet gebeuren. Tot gisteravond laat hebben ze erover gediscussieerd. Dat ging best prima, vond premier Rutte. Nou, nogmaals, we hebben goede gesprekken gehad. We zijn bezig met de kabinetsreactie eh, voor te bereiden. Was dit belangrijk voor? Ja, al dacht deze Groningse bestuurder er anders over. We hebben eh, een eh, lang en ook wel taai gesprek gehad. nou ja, er, er zijn nog steeds verschillen. En ik weet ook niet of het goed komt. Binnenkort onderhandelen ze weer verder. Bij een brand in een appartementengebouw in het centrum van Den Haag zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis omdat ze uit het raam sprongen. Een bewoner en een kat moesten met een hoogwerker via het raam worden gered. Alle bewoners zijn opgevangen in een café in de buurt. De douane in de haven van Vlissingen heeft ruim 650 kilo kook onderschept. Dat spul lag tussen een lading bananen en was op weg naar Duitsland. De drugs had een straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro. Gisteren ging in Zwitserland het skelet van een T-Rex onder de hamer. Dat is best wel bijzonder. Het is voor het eerst in Europa dat er een dino is geveild. Er waren aardig wat bieders. 100.000, iemand meer miljoen, 4.800.000 franken. maal. Uiteindelijk ging hij weg voor bijna 5 miljoen euro. Dat is wel een stukje minder dan waar het veilinghuis op had gerekend. Waarschijnlijk komt dat omdat het skelet is gemaakt met botten van drie verschillende T-rexen. Wie het skelet heeft gekocht is niet bekendgemaakt. En het weer nog. In het zuiden nu nog wolken. Verder overal veel opklaringen. Het wordt een behoorlijk zonnig dagje. Al kunnen er vanmiddag wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met vertraging op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Wochnum en Purmerend Noord.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 omdat er meer huismerken werden gekocht. Oorzaak daarvan zijn de hoge prijzen. Bij een brand in een monumentaal pand in Den Haag zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen sprongen uit het raam en moesten naar het ziekenhuis. Drie anderen hadden rook ingeademd. Vanochtend rijdt de nieuwste trein van de NS voor het eerst in het dienstrooster. De Intercity Nieuwe Generatie is de opvolger van de Vira... en rijdt rond deze tijd voor het eerst over de hoge snelheidslijn van Amsterdam naar Rotterdam.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 put my lips to something. Let me wrap my teeth around the word. Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. Honey, the to Let me watch the dressing start to peel It's a kindness, Crumbs enough for everyone Old and young are welcome to the meal dingen die we zien. In alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen. Elke ochtend naast het bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is er aan. mijn wijzer op mezelf.